Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hoeft niet meer te testen bij de GGD. Het is vanaf vandaag niet meer nodig om na een positieve zelftest nog langs de GGD te gaan. Een thuistest is genoeg. Best even wennen vinden deze mensen. Ik vind het eigenlijk een beetje eh, dubbel. Eigenlijk omdat eh, ja, toch ook is gebleken dat de zelftesten niet altijd betrouwbaar zijn. Nou, ik denk dat het best wel wennen is. Hè? Je bent gewend om eh, bij klachten naar de GGD te gaan. Ik heb het idee dat corona überhaupt niet meer bestaat. Ik hoor er weinig over. Ja, China en, liggen ze in zo'n zaal met z'n allen volgens mij. Maar voor de rest niemand die ze er druk om maakt. Als je verkouden bent ga je gewoon weer naar werk volgens mij. Het is nog wel de bedoeling dat je thuis blijft als je test positief is. De teststraat blijft nog wel open voor mensen die in de zorg werken, geen zelftest kunnen doen of een herstelbewijs nodig hebben voor een vakantie. Rij je op de A27 richting Utrecht, dan kom je in een behoorlijke file terecht. Bij Beeldhoven is een vrachtwagen gekanteld. Het is niet duidelijk hoe het met de chauffeur is. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Het is niet bekend wanneer de weg weer vrij is. De Franse presidentsverkiezingen zijn begonnen. En in de eerste ronde kreeg Emmanuel Macron, die nu de president is, de meeste stemmen. De rechtsradicale Marine Le Pen zit hem op de hielen. Ze moeten daarom allebei nog flink campagne voeren, zegt correspondent Frank Renaud. Marine Le Pen kan ongetwijfeld een beroep doen op de kiezers die gisteren op andere rechtse kandidaten hebben gestemd. Maar voor Emmanuel Macron kan het wel wat moeilijker liggen. Want hij zou bijvoorbeeld een beroep moeten doen op linkse kiezers. Maar die linkse kiezers zijn juist heel erg ontevreden over hem. Ze vinden dat hij de afgelopen vijf jaar een veel te rechts beleid heeft gevoerd. Over twee weken is ronde twee en dan weten we wie de president van Frankrijk wordt. En als je de Belgische Wie is de Mol volgt, zet je radio dan heel eventjes zachter. Want spoiler alert, in de aflevering van gisteravond zat een nogal opmerkelijk moment. De mol, Filip, stapte uit het spel. Hij trok het niet meer. De eerste proeven ging allemaal lekker vlot. En daarna kreeg ik mijn spel niet gespeeld. Uh, lukte het niet hoe ik het in mijn hoofd had. En aan het eind van de rit waar dat lijf eigenlijk ook niet mee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Philips kamergenoot zei dat hij s'nachts had gepraat in zijn slaap en hij dacht toen dat hij zichzelf had verraden. Daarna deed Philip geen oog meer dicht. Het seizoen heeft nog zes afleveringen en gaat door. Er wordt nu een nieuwe mol gekozen uit de kandidaten die nog over zijn. Het weer nog. Een droge dag met zon, af en toe een sluierwolk en 15 graden. De hele week blijft het mooi weer met zon en morgen zelfs 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd in de regio. Ik begin op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Het ging mis bij afrit Amsterdam Zuidoost. Door dat ongeluk daar heb je nu 20 minuten vertraging vanaf Breukelen. Ook ging het mis op de A27 vanuit Horen naar Zaanstad. Het ging mis bij Purmerend Noord. Nu heb je een half uur vertraging vanaf afrit Avenhoorn. En tot slot nog altijd de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij afrit Beeldhoven is een vrachtwagen gekanteld.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 Roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. ferocious, and she knows. and he's you you. She'll you. Just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you. When she knows you.